Jan van der Putten met het NOS-journaal. De besprekingen tussen D66 en CDA verlopen volgens informateur Buma zeer voorspoedig. Hij verwacht op korte termijn, misschien morgen al, een onderhandelingsresultaat. Buma is er vrijwel zeker van dat er nog deze week gesproken gaat worden met fractievoorzitters van andere partijen. FNV heeft er geen goed woord voor over dat het UWV langer mag doen over via beoordelingen Vanaf 1 januari mag de uitkeringsinstantie er 16 weken over doen om te bepalen of iemand een via uitkering krijgt. Nu is die termijn 8 weken. Het UWV kampt al jaren met lange wachtlijsten voor keuringen en er is ook een tekort aan verzekeringsartsen. De FNV noemt de verdubbeling van de termijn de omgekeerde wereld. Voor het eerst zijn kittens besmet geraakt met het vogelgriepvirus. De acht kittens uit hetzelfde nest zijn eraan overleden. Het was al bekend dat het virus ook kan voorkomen bij zoogdieren. Maar het is de eerste keer dat dat in Nederland gebeurt... schrijft demissionair minister Wiersma aan de Tweede Kamer. De besmette kittens waren geboren op een boerderij. De eigenaar zegt dat de moederpoes een dode vogel had meegenomen naar het nest. Die vermoedelijk besmet was. De moeder en de andere katten op de boerderij zijn niet ziek. Belarus beschuldigt Litouwen van het inzetten van een spionagedrone. Die drone zou volgens Belarus ook geprint extremistisch materiaal hebben laten vallen. Wat daarop te zien was, is niet duidelijk. De drone zou zijn opgestegen eh, in het zuiden van Litouwen... en via Polen naar Belarus zijn gevlogen. Litouwen zegt dat het geen drone naar Belarus heeft gestuurd... en dat het niet de eerste keer is dat het regime incidenten verzint... gericht aan westerse landen. De afgelopen weken meldde Litouwen dat er illegaal spullen via ballonnen uit Belarus het land binnen werden gesmokkeld. Het weer vanavond op steeds meer plaatsen droog. Vannacht is de graad of 5. Morgen grijs en eerst wat regen.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 There's only one thing which we all can agree. Listen, baby, you're a dog in heat. Nou, dat was hem dus in één klap. Afgelopen uh, eh, Dog in Heat. En dat is van het album Into the Ballroom. En eh, de uitvoerende man is niet alleen Gerard Heusinkveld... maar hij heeft dat ook samen gedaan met een band die hij destijds had. En dat is in 2018 eh, geweest. Eh, straks in het volgende uur ga je het een en ander horen hoe dat zit. Want ja, als je in 2018 dit maakt... en het is inmiddels 2025, dan zitten dus zeven jaar tussen. Ja, dat heb je heel snel uitgerekend. Eh, maar er zit, eh, eh, zoals gezegd, een verhaal aan vast. En dat zal Gerhard straks in het derde uur gaan uitleggen. Want dan komen er nog twee tracks van Into the Ballroom. Want zo heet het album. En daar hoor je dan ook een van de singles die er vanaf gehaald is. Overigens, van het album komt nog een single. dat dan ook weer wel. Maar welke dat is, dat ga je in de loop der tijd wel horen. Eh, nu hebben we in ieder geval twee tracks al laten horen. Dit komt uit het eh, programma van een aantal weken terug. Want toen hadden we uh, eh, Christy. Die hadden we begin van november in Alternative FM. En toen heeft zij vier Nederlandstalige nummers gezongen. En twee Engelstalige nummers. En één ervan ga je nu horen in de uitvoering zoals ze die hier heeft gespeeld. Ten tijde dat ze hier dus met piano en gitaar was. En volgens mij is dit een, een nummer die zij heeft uh, gespeeld op de piano Embrace Live. You've been hiding in the shadows, afraid to step into the light. At times it felt like you lost count of all the times you tried to rise after you fell and start all over again. Just take another step. Don't give up on yourself, on yourself, not just yet. There is still a fire burning deep inside you. I, I wanna see you shine. slide. They'll just embrace life. Please paint a picture of me. Paint a picture of me this tendency to progressively resemble all my loved ones. Paint me a picture before I'm entirely lost in you. Paint the ten gray hairs in my beard, the seven grooves in my forehead got with my bachelor's degree. Show me in the state that you found me Before you took the boards from off my windows The barricades from off my doors Please paint a picture of me paint a picture of me. I have this tendency to progressively resemble all my loved ones. Paint me a picture. Put all my recent mistakes in the foreground. And put yourself somewhere far away. Leave out my achievements. They were never enough of an excuse to be displayed. please leave some white on the canvas. so I can fill in the friends that have stayed someday after I have polished the worst blemishes in my personality away. Please paint a picture of me, paint a picture of me. I have this tendency dit is de enige opname waar geen bewegend beeld eh, bij is van eh, dit jaar. Dat er toch nog live muziek was. Namelijk van Jacob D. Edward Paint Me a Picture. En dat had alles eh, te maken met de Volendamse kermis. En wij een service verleenden aan de mensen van Roy Draai Door... van het programma bij de LOVE van de lokale omroep Volendam en Edam. Die hebben een vaste luisterscharen en die waren gepikeerd... omdat ze eh, drie weken lang dat programma niet hoorde. En toen besloot Jacob D Edward samen met Roy de Smit deze kant op te komen om op de maandag, want dan is de herhaling van dit eh, programma, eh, zo op die manier een alternatief te bieden. En dat is, dacht ik, toch wel enigszins gelukt. Paint Me a Picture van Jacob D. Edward. Roy de Smet was er ook in diezelfde uitzending. En die zullen we ter zijner tijd nog een keer wel eens laten horen. Hij heeft twee nummers toen gespeeld. Dan is nu het tijd eh, voor en het woord aan Jaap Koper. Want eh, er is op 4 november een opname gemaakt van Bodine Monet. En dat eh, is dus alweer een tijdje terug. En op een gegeven moment had ik besloten... Nou, ik alleen... <laughs> eigenlijk wel. om dit uit te zenden op een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Want dat is het toevallig vandaag. Dus we gaan terug naar 4 november, mensen. En dan moet er iets komen. Het zal je toch, het zal je toch oh. gebeuren, hè? Zit eh, cameraman Leon van S ook helemaal goed? Oké, dan gaan we nu beginnen. Dit In de studio vanavond twee muzikanten, maar het draait eigenlijk een beetje om Bodine Monet. En dat is de vocaliste van vandaag. En de gitarist die ze meegenomen heeft is Gijs, Gijs van Duin komen we straks ook nog even op. Maar we gaan eerst even met uh, Bodien praten. Want eh, ten eerste, dit programma wordt in Zandvoort opgenomen, mensen. Dus dat is altijd eh, wel leuk. En Bodien woont in Zandvoort. Hoe lang alweer, Bodien? Um, ik denk zo'n drie, vier jaar. Ja. dan de vraag. Wanneer ben jij met muziek begonnen? Ehm, ja, ik zing eigenlijk mijn hele leven al. Maar ik was zes toen ik op koor ging. En eh, vanaf mijn achtste privézangles. En eh, ja, daar is het eigenlijk echt begonnen. Ja, kun je ook eh, een beetje vertellen wat voor koor dat geweest is? Nou, toevallig is dat het koor hier in Haarlem bij Overveen. Mhm. Het is gewoon een kinderkoor. Ja, het is gewoon leuk liedjes zingen. Ehm, maar ja, dus de inspiratie is wel echt ontstaan ook uit deze omgeving. Ja, dan heb je het ook voordat we... Want het is ook een beetje buiten de uitzending om, maar je hebt op school gezeten en jij zegt... Ik heb op eh, een school gezeten waar ze nog wel erg muzikaal minded waren. Het Kornhert Lyceum, toch? Ja, klopt. Ja, in Haarlem ook. Ja, ehm, want nou, de illustre Boudewijn de Groot is jou voorgegaan volgens mij daar. Dat eh, is zeker nog een leerling geweest van het Kornhert eh, Lyceum. En, uh, jij Ellen Clark? alleen Clark. Maar je, je, je, je klapt het nog, eh, nog ook al een beetje uit de school. Want je hebt in de klas gezeten met uh, tegenwoordig een uh, ook uit dit dorp. En ook niet de eerste de beste. Ene Daan Michielsen, beter bekend als Dins. Ja, ja, bij elkaar op school. hoor. Ja, bij elkaar op school, ja. ja. <laughs> maar daarna ben jij naar onder meer het conservatorium Inhalen eh, gegaan. Ja, klopt. Eh, waar merkten eh, de, de, de, mensen van het uh, Cornet Lyceum... waar je misschien op ja, waar je toen op zat... van hey, Bodien kan wat? Nou, we hadden dus altijd muziekavonden. Mhm. En daar ehm, heb ik eigenlijk elk jaar, of elke keer als het gehouden werd, heb ik daar aan meegedaan. Mhm. En toen mochten we ook met oudere jaren spelen. Dus ik denk dat ze toen wel een beetje merkten van, oh, zij vindt het wel echt heel leuk. En ja. Merkte je het zelf ook, eh, <laughs> dat je het ook wel leuk vond om eh, muziek te maken? Ja, zeker. Ja, dat was ook een beetje de periode dat ik met de Voice had meegedaan. Dus mhm. het kwam ook gewoon mooi samen dat ik eh, op school ook repetitieruimtes had. En dat zeker kon combineren. Ja, met wie heb je onder meer gewerkt op het Conservatorium Haarlem... die jou wegwijs hebben gemaakt in de muziek? Oh, dat is een goede vraag. Ja, daar zit ik ook voor. <laughs> Oh. Of de sta voor in dit geval, maar... Ehm, ja, ik kan even geen namen meer onthouden qua <laughs> docenten, is heel erg. Ehm, maar wat wel leuk is om bijvoorbeeld te vertellen, is dat Anouk Wolf, een mede-muzikant van mij, die ook nu met popronde meedoet. We mhm. spelen heel vaak ook naar elkaar. Zat ook op het Cornhert Lyceum. Ja. Dus we hebben zeker wel samen ook eh, ja, dat eigenlijk doorgezet na school. Ja. Ehm, want Anouk Wolf, voor de mensen die het niet eh, weten, maar die is hier ooit eh, geweest samen met Ruben Bouws als The Void. was een hele akoestische versie. Dus Anouk Wolf eh, is jou wel voorgegaan hier in deze studio. Ja, superleuk. Ehm, dan de muziek. Want eh, ja, je doet eh, mee in de popronde, komen we zo over. Maar ehm, wat is het geluid van Bodine Monet? Waar kunnen we dat een beetje... Waar, moeten we het in zoeken? Nou, ik denk vooral in mijn storytelling, in mhm. mijn lyrics. Dus ik schrijf gewoon heel erg letterlijk en intro-perspectief intro intro Perspectief is dat een woord? Intro... ja, ja, introspectief <laughs> is het zoiets. wel. zoiets. <laughs> Eh, dat ik ja, gewoon heel letterlijk schrijf. Dus ik denk vooral dat het gewoon dat ik mensen heel erg graag meeneem in mijn verhaal en mijn visie. En qua sounds, vooral veel gitaar, eh, een beetje ja, country, singer-songwriter, folk invloeden. Maar wel gewoon dat je ook lekker dit op kan zetten tijdens een roadtrip en mhm. ja, erop kan viben eigenlijk. Ja, ehm, is dan het eerste nummer. En dat gaan we dan, eh, dat gaan we dan nu horen. Uh, Situation ook zo'n nummer, of niet? Ja, zeker. Oké. Dan eh, is het moment daar. Dan gaan we beginnen met het eerste nummer. en dat is Situation <laughs> ja. I hate this restaurant. I don't like organic wine. I'm not that hungry. But you keep feeding me lies full of words that I've heard about a hundred times. You're rude to waiters, that's my biggest red flag. You say I'm pretty, but that's a matter of fact. Like you quoted a script, you got hit on your lap. those other guys. I see the future in your eyes. That's a real cute story, but I've heard it before. I know every word, you're so predictable. I hear lies every time that you move your lips. What the hell even is a situationship? That's a real cute story, but I know dancing while you're scanning the room. Yeah, I'm not falling for somebody like you who is down for the ride till you find someone new. I try to listen, cause your words seem kind, but I know better. And you'll disappear tonight like a text left unread, like a ghost in disguise. Oh, that's a reason cute story, but I've heard it before. I know every word, you're so predictable. I hear lies every time that you move your lips. What the hell even is a situationship? That's a real cute story It's a real cute story, but I've heard it before. I know every word, you're so predictable. I hear lies every time that you move your lips. What the hell even is a situation? dat vergat ik er nog even bij te vertellen. Dat we tussen de nummers door altijd een beschaafd jazzapplausje eh, laten klinken. <laughs> ja, en dat, eh, de term beschaafd jazzapplausje zal ik ook even verklaren voor die mensen die denken van waar komt dat nou vandaan. Dat is een illustre presentator geweest. Een podiumpresentator van de Rob Akda wordt genaamd PP Fischer. En die gebruikte dat altijd bij de afkondiging van een zootje sponsors... die dan eh, dat allemaal mooier mogelijk moesten maken. En dan moesten wij als publiek een beschaafd jazzapplausje geven. En dat moest allemaal even heel snel genoemd worden. Dus dat eh, deed hij dan. En daarom het term en de term beschaafd jazzapplausje. Ehm, nu even nog eh, over, over jou. Maar we hebben het al eens eerder eh, gehad. En dat was toen naar aanleiding van jouw optreden in Melkweg. Daar komen we ook nog even op. de omgeving. Want ja, we maken dit eh, programma in Zandvoort. Jij woont daar natuurlijk nu al een hele lange tijd. Wat betekent Zandvoort voor jou? Ja, Zandvoort betekent voor mij echt rust en vrijheid. Ik vind het zo fijn dat ik hier altijd eh, lekker op het strand kan wandelen, in de duinen. Ehm, ja, ik denk dat, dat, ik zeker heel gelukkig mag zijn dat ik eh, dit stukje van Nederland ehm, mag ervaren eigenlijk. Ja. En het is zo gezellig ook altijd in het dorp en ja, ik ben heel blij. <laughs> ja, dus, eh, dus het, eh, geeft, het eh, heeft dus een bepaalde werking voor jou ook als het gaat om je liedjes maken en dat soort dingen. Ja, zeker. Want ik schrijf heel veel in mijn kamer ook. Ik heb ook gewoon een studio setup in mijn kamer. Dus daar kan ik lekker schrijven. En um, eigenlijk muziek en de natuur is mijn uitlaatklep. En gelukkig heb ik hier eigenlijk de combinatie van beide. Dus dat is super fijn, ja. Ja, ehm, dan gaan we het uh, zo dadelijk ook nog hebben over de popronde. Want eh, daar, eh, daar ben je ook voor geselecteerd. En dat, dat doen we natuurlijk zo. we gaan het ook hebben over de Melkweg en het optreden en je EP. Dus dat, dat, allemaal, dat komt nog allemaal voorbij. Maar eerst gaan wij luisteren naar het tweede nummer van deze avond. En dat is Lucky Eleven. Ja. People find their way around Choose left from right I've always been A little drawn to the middle You pull me out And now here we Find some wisdom in the stars, cause it, it just feels right. And now here we of our lives before the art of living came and crossed our way. And we'll never be the same. We've been growing every day. The season's gonna change. Out on the corner of our street, I see the snow is falling zit Gijs naast jou. Eh, <laughs> hij zwaait ook even mee. Ehm, maar eh, ja, je hebt normaal gesproken een band ook waar je mee op eh, treedt. Ja, klopt. Ehm, wat is het, ja, het verschil is natuurlijk dat dit een kleine setting is. Maar wat, wat, wat, wat, is de reden dat je dan dit met Gijs doet? Nou, ik denk vooral in intieme settings dat um, deze match ook gewoon heel fijn is. Dus ehm, samen kunnen we eigenlijk nog meer soort van tot de kern komen, denk ik, van de muziek. En ja, ik vind het gewoon natuurlijk super fijn altijd om met Gijs te <laughs> spelen. dus we doen gewoon heel veel samen ook, ja. Mag hem even de microfoon aan hem eh, geven? Want, uh, <laughs> wil je dat zeker? Ja, ik weet wel zeker. <laughs> Ik ga hele vieze dingen zeggen. Eh, want uh, Gijs, uh, ja, hoe lang heb je dat, dat instrument wat, wat je nu bespeelt bij je? En hoe lang bespeel je dat al? Um, nou, uurtje of drie. Nee, ah, nee ik, maar ik bedoel... <laughs> Nee, ik denk dat ik... Ehm, ik, ben, ik heb ooit, toen ik heel jong was, een soort hele grote afkeer gehad tegen gitaar. Ja. Omdat mijn vader die gaf gitaarles. En ehm, toen ben ik gaan drummen, want hij had wel een oefenruimte waar een drumstel stond. Mhm. En toen op een gegeven moment toen, eh, werd ik verliefd op een, eh, op een meisje. En die eh, zat bij mijn vader op gitaarles. Ja, en dan moet je er toch aan gaan geloven. En toen, ehm, ik denk dat ik toen een jaartje of zeven was. Ja. En toen heb ik eigenlijk die gitaar niet meer losgelaten. Nee. maar zag jouw vader toch de kwaliteiten bij jou erin? Want ja, vaders kunnen heel streng zijn als op een gegeven moment, of misschien veel eisend, misschien is dat beter het, eh, het betere woord voor een, eh, voor een kroost. Die ook een eh, ja. instrument wilde bespelen. Ja, nou ja, dat, dat, dat viel op zich wel mee. Mijn vader die was best wel. Mijn ouders die waren überhaupt best wel vrij in. Ga vooral doen wat je leuk vindt. Mhm. Ehm, maar die, die snapte niet dat je hier daadwerkelijk echt zeg maar, geld mee kan verdienen en hier een baan van kan maken. Dat hadden ze niet door totdat ik op een gegeven moment zei van papa, mama, ik wil eigenlijk wel stoppen met werken en ik wil gewoon muziek gaan maken. Toen zeiden ze, oké, eh, hoe ga je dat doen? Want je, je zeg maar, je, je bent aan het studeren, je, je moet ook geld verdienen, zeg maar, je wilt uit huis gaan, hoe ga je dat allemaal doen? Toen zei ik, nou ja, eh, let maar op. <laughs> Gewoon kaart geloven in jezelf, zoiets? Ja, ja ik, denk, ik denk dat het, dat het überhaupt... En je hart volgen, denk ik. Ja, ja, en ik denk dat het ook wel belangrijk is om, om gewoon te doen wat, wat je, wat je wilt doen. Ja. En dat, dat als je daar je mind op zet, dat dat ook wel lukt of zo. Ja. Ehm, dus- je mag hem weer teruggeven aan uh, want jullie zitten wel weer. Ja, jullie zitten gezellig op die bank natuurlijk. <laughs> maar eh, over muziek maken bij jou. Ehm, want, want Gijs vertelt nu net het hele verhaal van. Eh, ja, ik ga muziek maken. En dat is wat ik ga doen. Hoe zit het met jou? Want hoe waren jouw ouders? Want dat je zei van pap, mam, ik ga eh, muziek maken. En dat ze dan op een gegeven moment ook zou kijken. Ja, maar je moet toch ook eh, je geld verdienen. Hoe eh, hebben ze daarop gereageerd? Ja, ik denk eigenlijk een beetje in hetzelfde. Gewoon heel erg steunend van als jij je passie wil volgen, moet je dat gewoon vooral doen. Ja. En ik denk dat je altijd wel ergens geld kan verdienen. <laughs> Ja. <laughs> en weet je, als het echt niet lukt, kan je altijd een, een baantje ernaast doen om wel gewoon nog je passie te kunnen blijven doen. Ehm, ja, ik weet niet. Ik ben nooit echt met geld bezig geweest ik ook niet hoor, trouwens. Eh, dus, eh, nee, ik ook niet. <laughs> ja, dat is totaal niet waarvoor ik het doe natuurlijk. Ja, het is fijn als dat erbij kan. En natuurlijk wil ik dat later wel, zodat ik het kan blijven doen. Mhm. Maar misschien is het ook ergens een zwakte van mij... dat ik inderdaad nooit echt bezig ben geweest met ehm, geld verdienen. Ehm, maar ja, het is... Eh, ik doe wat ik leuk vind. En ik geef erbij ook bij allebei eigenlijk gewoon zangles en gitaarles ook om de huur te kunnen betalen. Dus. Ja dat is ook eh, wat, je, wat je doet hiernaast. Eh, naast het optreden met, eh, met je eigen muziek. Dat je ook ja. les geeft. Ehm, want dat brengt mij natuurlijk nu op het verhaal van die popronde. Want die popronde... Op het moment dat we dus hier bezig zijn met, met dit onderdeel van het programma... is die popronde onder meer ook bezig. Ehm, hoe treed je op? Treed je dan op met, met band? Of is het ook wel eens zo dat je alleen met Gijs optreedt? Ja, dat verschilt echt per locatie. Dus we verschillende locaties hebben we met full band gespeeld. Eh, en dat is vooral poppodia en theaters. Ja. En ehm, we hebben dan samen bijvoorbeeld wel bij cafés gespeeld. Of we spelen met z'n drieën. Dus met veel, met toetsen is er ook bij. Ja. Dus we hebben gewoon verschillende bezettingen voor de juiste locaties eigenlijk. Ah, dus je moet wel een beetje flexibel eh, kunnen zijn. Ja, maar ja, we zijn goed op elkaar ingespeeld. Dus eh, dat eh, komt eigenlijk altijd wel goed. Ja, hoe, hoe, was dat op een gegeven moment dat jij uitgekozen werd om eh, mee, te de, ja, mee te mogen doen aan die popronde? Ja, dat was zo spannend. Eh, we waren in Amsterdam en ik was met Kaya, een andere artiest die ook meedoet met popronde. En ehm, ja, we zaten eigenlijk heel de avond al een beetje te refreshen van de, mm, de popronde pagina's. Ah. En het was op de radio en uiteindelijk werd Kaya uitgekozen. Die zat bij de eerste veertig en dus wij helemaal blij en gillen en blij voor hem. En toen dacht ik, ja, zit ik er nog wel bij? Zit ik nog wel bij? En toen bij de laatste 80 volgens mij, toen werd mijn naam ook benoemd. Dus het was gewoon superleuk dat we ook samen dat konden vieren eigenlijk. En eh, daarna zijn we gelijk eh, met z'n allen uitgegaan naar de gay bar in Amsterdam. <laughs> <laughs> dus we hebben het helemaal heel leuk gevierd. En eh, ja, ik, ik was echt zo blij. Ja, super oh, blij. hoe is het met, met die popronde zelf? Want je gaat van de ene kant van het land naar de andere kant van het land toe. Ja, ja ik ben wel echt veel moe. Moe achter het stuur ook. Want ik moet natuurlijk echt alle... Ja. ja. <laughs> zeg wat. ja, ik ben vaak eh, gewoon om drie uur s'nachts pas thuis. Oh. Ehm, maar we hebben alle verre locaties wel gehad. Zoals Assen, Groningen, en ja, Venlo, Ude, Den Bosch, Nijmegen. En vanaf nu is het vooral Noord-Holland, wat echt super fijn is, want eh, dat is gewoon dicht bij huis. Dus dan ben ik ook lekker wakker en heb ik nog iets aan mijn volgende dag. <laughs> Ja, dat, dat is dan natuurlijk eh, altijd heel fijn. Ehm, dat uh, zeggende gaan wij op naar song nummer drie van vanavond. En dat is 20 and Counting. Yes. Sitting on a blanket in the middle of a park. Writing down my feelings before it gets too dark. I'll stay a little longer. I like to see the stars. They always bring me closer, closer to my heart. I stumble and falter, I'm learning to crawl. It's hard to grow up when you're feeling so small. I'm facing a mountain as steep as a wall. I'm 20 and counting, no nothing at all. I wanna tell my parents I'm happy in my skin, but I don't wanna lie to them. I'm feeling paper thin. I wanna call my sister and tell her that I'm fine, but I can never fool her, even through the line. It's true. So tired of feeling blue. I stumble and falter. I'm learning to crawl. It's hard to grow up when you're feeling so small. I'm facing a mountain deep as a wall I'm 20 and counting, no nothing at all No nothing at all steep as a wall. I'm 20 and counting, but no nothing at all. No nothing at all. Mm-hmm. I thought when I got older, I'd have it figured out. But life keeps moving faster, too fast for me to count. ja, het, het, lijkt wel alsof ik eh, weer even teruggeworpen word in de tijd. Eh, in de tijd, want eh, daar had ik het net ook al over. het optreden in de Melkweg. Want het was een avond waar ik zelf ook bij, bij ben geweest. En dan heb ik op een gegeven moment ook een verslag gemaakt... voor het andere medium 3 voor 12 Noord-Holland... waar ik de hoofdredacteur van ben. Maar ja, dan zit ik op een gegeven moment naast iemand die jij ook kent trouwens... Melanie Ryan. En we zitten elkaar zo'n beetje aan te kijken. En dan denk ik, zo, dat is even lekker kwetsbaar wat, uh, wat, eh, wat eruit komt. En dat was onder meer bij dit nummer ook het eh, geval. Want het lijkt wel alsof we mee worden genomen in een belevingswereld van iemand die de wereld aan het verkennen is. Klopt dat ook? Ja, <laughs> klopt helemaal. ja. zeker. Eh, want dat, eh, dat kwam, zo kwam het eh, liedje ook bij mij toen binnen op die avond. teruggaan even naar dat moment in Melkweg Amsterdam. Want dat was in mei van dit jaar dat, dat je je eerste headline show mocht doen. Hè? Ja, klopt. Ja. Hoe heb je er toen naartoe geleefd? Oh ja, ik, ik was best wel zenuwachtig in de zin dat ik gewoon heel veel moest voorbereiden. Mhm. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik op het podium stond, viel, vielen alle zenuwen eigenlijk weg. Omdat ik toen gewoon echt kon genieten en kon doen waar, ja, waar ik gewoon het gelukkigst van word. En gewoon om iedereen in de zaal te zien en de reacties te horen was gewoon echt super bijzonder. En dat ik het ook gewoon met mijn beste vrienden mocht doen, vond ik gewoon ja, echt geweldig was ook een beetje een eh, soort uh, Zandvoorts contingentje... wat eh, helemaal vooraan een podium <laughs> stond, zag, zag, ik. Ja. ja en ook nog een aantal van jouw studiegenoten van het conservatorium Haarlem. Die waren er Ook. Ja, ja, die waren er ook. Ja. Dus het was wel een beetje een vertrouwd optreden. Ja, ik. zeker. Ik zag ook echt wel veel bekende gezichten ook in de zaal. Dus het was natuurlijk extra speciaal mhm. dat iedereen een kaartje had gekocht... om mij of onze show te zien dat even nog eh, terugvallend eh, op dat eh, verhaal van het conservatorium Haarlem. Ik weet van, van Richard Seilma, de, de, de, de, man eigenlijk die dat ja, leidt, zeg maar, hè, het, mhm. de opleiding. Die zegt, ja, het, het heeft ook met het ehm, bouwen van een community... Om het even netjes en op die manier te zeggen. Is, Merkte je dat ook toen je daar optrad tijdens, tijdens jouw optreden in de Melkweg? Ja, zeker. Ik denk ook wel dat heel veel uh, eh, mede schoolgenoten eh, en mede muzikanten dus ook wel heel erg met je meeleven. En ook echt begrijpen van wat je aan het doen bent. Mhm. En je hebt gewoon heel veel steun aan elkaar. Dus bij wijze van als Gijs bijvoorbeeld ziek zou zijn op de dag zelf, dan zijn er allemaal vrienden van hem en gitaristen, mede schoolgenoten die zo op het podium zouden springen om in te vallen. Of weet je, elkaar te helpen. Dus dat is ook gewoon heel erg fijn dat je die steun ehm, heel erg voelt. Ja. ja. Eh, kijk, hoe kijk je erop eh, terug op dat eh, optreden van, van mij? Oh ja, ja geweldig. <laughs> Gewoon. ja, ik ben nog steeds heel dankbaar. En ik vond het echt geweldig om te doen. En vooral in de Melkweg natuurlijk super vette zaal ook. Dus ja, heel positief. Ehm, en dan natuurlijk de EP. Die, nou, volgens mij heb je hem in september geloof ik uitgebracht. Of augustus? Ja, eind september, klopt. Eind september. Ehm, want die nummers een aantal laten we, laat je dus nu ook eh, horen. Ja. Ehm, want dat is dan ook heel speciaal voor jou, de, de, EP. E want, ja. want je hebt er eh, behoorlijk wat ziel en zaligheid in, uh, in gestopt. Ja, maar eh, jezelf kwetsbaar opstellen, hoe belangrijk is dat dan? In, want, want dat is ook de EP zelf natuurlijk. Ja, nou ja, ik, ik vind het lastig soms om me kwetsbaar op te stellen ehm, naar de buitenwereld toe. Maar muziek is hetgeen waarin ik me kwetsbaar op kan stellen. Dus het is eigenlijk wel grappig dat ik soort van... Ehm, ik ben gewoon heel eerlijk in mijn teksten en dat is echt puur omdat ik het nodig heb om muziek te maken, om me dus te kunnen uiten. En het is eigenlijk wel ironisch dat uiteindelijk toch iedereen het gaat horen. Mhm. Ehm, maar wel door middel van muziek. Dus ehm, ik ben best wel een opkropper en ik overdenk ook alles. Ehm, maar daarvoor heb ik dus ook het songwriting eigenlijk ontdekt. Ja. En, eh, ja, dus het is dus zeker belangrijk om kwetsbaar te zijn, want daardoor daar ontstaan mijn songs eigenlijk uit. Ja, want wat mij ook opviel, en weer even nog heel even terug naar, eh, naar het verhaal Melkweg. Eh, op een gegeven moment stond je ook daar blootsvoets op te treden. Ja, <laughs> altijd eigenlijk, ja. ja. Eh, doe je dat ook tijdens de popronde? ja. Ja. eigenlijk altijd sta ik op blote voeten. Tenzij het echt een grond is waar het niet kan. Ehm, maar eigenlijk altijd wel blote voeten, ja. Wat eh, is daar de achterliggende reden van om dat eh, zo op die manier te doen? Nou, het is eigenlijk een keer ontstaan op het conservatorium. Toen eh, voorheen had ik altijd schoenen aan of hakken. En dan dacht ik van, oh, ik voel me helemaal niet chill. En toen ehm, begon ik met mijn eigen nummers op te treden. En toen moest ik een keer tijdens een repetitie had ik even mijn schoenen uit. En toen dacht ik, wow, nu voel ik me echt het allerchillste. En nu kan ik nog veel meer... Ja, het klinkt een beetje cliché, want ik ben gewoon gegrond, zeg maar. Mhm. Alleen zo voel ik me gewoon het fijnste. En zo heb ik ook het gevoel dat ik me echt het vrijste kan voelen op het podium. En heel erg in contact kan staan met mijn eigen lichaam en mijn gevoel en mijn teksten. En daardoor ook met het publiek. Dus ja, dat is eh, sinds een paar jaar een beetje zo ingegroeid. En het is wel grappig, want mensen valt het altijd op. Ik heb het zelf eigenlijk niet meer door. Volgens mij mijn band ook niet meer. <laughs> maar toch wordt het altijd benoemd van... oh, wat grappig dat je eh, zonder schoenen optreedt. Maar ja, ik vind dat gewoon heel fijn. Ja, ehm, het laatste nummer is Reckless Car. Is die eh, een beetje metaforisch, dat nummer? Ja, zeker metaforisch. Ja, het is ook nooit gebeurd. Het is eigenlijk gewoon een verhaaltje wat ik in mijn hoofd had. Ehm, en ik heb gewoon dat verhaaltje wat ik in mijn hoofd had gewoon letterlijk uitgeschreven. En daar is dus deze song eh, uitgekomen. Dan gaan we daar nu naar luisteren. Eh, Reckless Car, de laatste. Yes. I'm here at a party. It's a crowded room. I'm trying to listen But there's nothing like you I see my future Alone with somebody else So why do you haunt me, haunt me I think I need help I'm staring at the ceiling I don't wanna talk Cause they don't know I'm healing No, they don't know I'm lost You're always on my mind And I can get you out Maybe I should call you But would that make me proud? I wanna drive the highway Through the night I wanna take you somewhere No one finds out all the love you give me I'm taking it far like a reckless. To be leaving alone with somebody else. So why do you haunt me, haunt me? I think I need help. I'm staring at the ceiling. I don't wanna talk, cause they don't know my feelings. No, they don't know my thoughts. You're always on my mind, and I can't get you out. Maybe I should call you, but would that make me proud? wanna drive the highway through the night. I wanna take you somewhere. No one finds out all the love you give me. I'm taking it far like a reckless car. dank jullie wel. Ja, ik ben nog niet helemaal eh, klaar nog. Want we hebben, ik heb nog even wat afsluitende vragen. Want <laughs> ja, eh, is er ook nog een leven na de popronde? Ja, tuurlijk. Zeker. Het is pas het begin. Ja. Wat eh, zijn jouw dromen als het gaat als de popronde voorbij is? Heb je die nog? Zeker, ja. Na de popronde wil ik juist alleen nog maar meer gaan spelen. Meer songs gaan uitbrengen. Meer support acts doen festivals, showcases. Um, ja. Showcases. Dan zit ik te denken aan het grootste Europese showcase festival... wat ergens in januari nog moet eh, gaan plaatsvinden. Eh, zie je daar stiekem aan te denken? Ja, nou dat is zeker wel een doel wat ik heb. Ik heb me dit jaar niet ingeschreven, maar... Ehm, ja, wil ik wel zeker gaan doen. Dus eh, wellicht volgend jaar. En ehm, je hebt natuurlijk ook verschillende showcases in Europa ook. Dus ook dat, dat, lijkt me ook superleuk. Ja. ja dat is één. En dan natuurlijk, waar is Bodine Monet op het wereldwijde web te vinden? Onder Bodine Monet. <laughs> Heel simpel. Overal. Ja, de Spotify, ehm, ja, Instagram, eigenlijk alle ook uh, streaming platforms, YouTube. Um, welke heb je nog meer? Ja, eigenlijk iTunes, Apple Music. Alles onder Bodie Monet, daar kan je al mijn eh, muziek vinden. Ik vond het leuk eh, dat je geweest bent. Ja, wij vonden het ook superleuk om hier te zijn. Dank. Dankjewel. En dat was hem. Ja. Voordat ik eh, weer iets eh, <laughs> erop heb staan wat ik niet helemaal gecontroleerd heb. Ja, dan zijn er altijd weer ergens mensen die dit programma dan af zitten luisteren intern. Hè. Dus het eh, eigen team niet denkt... Een beetje jammer, ja dat je het eh, toch niet helemaal eh, goed hebt uh, uit zitten knippen en editen. Nee, want we hadden dus <laughs> nog een beetje de, de ruwe versie hier erop staan. En ik had even het voorste gedeelte er even <laughs> nog op zitten. Hè, het wegtellen van de opname. Maar goed, dat was 4 november dat Bodin dus hier bij ons in de studio was. En dit optreden dat deed. En waarom? Omdat zij normaal gesproken op de donderdagavond niet kan vanwege de lessen die zij dus volgt. Eh, volgens mij heeft ze dat ook verteld in dit gedeelte van de uitzending. Ehm, wil je dit online zien, dan moet je even wachten tot na het eh, weekend. Want dan eh, is het allemaal te vinden. Want die mensen die denken... Hey, dat is toch live? Ja, we hebben het live opgenomen. Dat is de enige. Maar de, de, de livestream, die werkt niet vandaag. Volgende week weer, als Maya gaat komen, dan is het weer zover. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek eh, in dit uur. En dit is er een van. Ook iemand die geweest is in de studio. En wel in 2024 in juli van, het, eh, van dat jaar. Ik heb het over Zinga. Make feel better. Pretending anything for you. I'll stay on your mind. this Do anything to keep it pretty for the outside. Oh no, no, don't worry, babe. Saw coming from miles away. I know all about the confession. Shoot it to her later. me En dat was Wolfgang, zoals we hem eh, vorige week hier in de studio hebben gehad. En dat heeft alles eh, te maken met een eh, single die morgen gaat verschijnen. Het zijn er zelfs twee, want Getting Closer, dat is het nummer wat je net hebt kunnen horen. En dat nummer, dat, dat heeft hij dus uitgebracht. Het is een dubbele A-kant zelfs. En ja, dat, dat, de andere heet volgens mij Chances. Eh, maar die zullen we nog even bewaren voor waarschijnlijk eh, nog eh, voor een later keertje dat we die een keer laten horen. nu gaan wij iets anders doen, want we hebben nog, nog eventjes, dan moet ik eventjes zoeken wat ik, wat ik hier heb staan dan moet ik uitkomen bij een band. Ja, en die is dan toch weer uit Volendam. Ja, we hebben wat met, uh, met die Volendammers. En dat is eh, dit, eh, dit fijne, fijne nummer. Eh, ehm, want dit jaar was het ook een beetje het jaar van, van deze band. Een band die een indie geluid hoort. Maar de frontvrouw van die band die is hier ook ooit geweest. Samen met haar vader, Marcel Veerman. dat is Marie Veerman, want daar hebben we het over. die is bezig een opleiding te volgen aan het, de HKU in, in Utrecht. Nou weet ik niet zeker of ze dat eh, nog steeds doet. Want dat, daar, daar ze wat verhalen over. In ieder geval. Maar eh, de band, uh, want daar heb ik het over. Die, die is wel bezig. De EP is eigenlijk... Want er hebben vijf tracks hebben ze uitgebracht. Ze hebben er zelfs nog een, een losse single uitgebracht. En dat moet de opmaat zijn naar een album. Wat ze ook nog uit willen gaan brengen. Charlie heette dat nummer. Dat is nog na die release show in mei uitgebracht. Eh, maar eh, de EP die heet Wild Wind. En een van de nummers eh, die erop staat is ook een single geweest. En die single, daar sluiten we dit tweede uur mee af. dat is The Different Life. En dan hebben we zo dadelijk nog in uur nummer drie...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 Michiel van der Ven.